Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Met het betalen van hun energierekening. Het aantal mensen dat een laatste waarschuwingsbrief krijgt neemt toe. Bij Liander, de grootste netbeheerder, zijn dit jaar 10.000 huishoudens afgesloten. Dat is bijna twee keer zoveel als voorgaande jaren. Volgens schuldhulpverleners zijn wanbetalers steeds vaker mensen met een baan en een gemiddeld inkomen. Nederlandse vissers mogen volgend jaar twee keer zoveel haring vangen in de Noordzee als dit jaar. De Europese Commissie heeft het kwotum verhoogd naar 53.000 ton. De vangst van school en tong mag toenemen met 15 Staatssecretaris Bleker is tevreden. Hij zegt dat de vispopulaties zich hebben hersteld, dankzij de vangstbeperkingen van de afgelopen jaren. Op de Filipijnen zijn zeker 60 mensen verdronken na overstromingen als gevolg van de tropische storm Washi. Door hevige regenval steeg het water in rivieren in hoog tempo. Veel mensen werden overvallen in hun slaap. Het dodental zou waarschijnlijk nog oplopen omdat veel mensen worden vermist. Daarnaast is met veel plaatsen nog geen contact geweest. De Amerikanen hebben in Irak hun laatste gevangenen overgedragen aan de Iraakse autoriteiten. Het is een Libanees die de dood van vijf Amerikaanse militairen op zijn geweten zou hebben. De overdracht had nogal wat voeten in de aarde want de Amerikanen waren bang dat de Irakezen hem te makkelijk vrij zouden laten. Maar na beloftes van de Iraakse regering dat er een serieus proces komt, ging de overdracht alsnog door. In New York heeft een veiling van spullen uit de nalatenschap van actrice Liz Taylor ruim 118 miljoen euro opgeleverd. Een foto die zanger Michael Jackson ooit aan Taylor had gegeven bracht 112.000 euro op. Voor de grote collectie juwelen met edelstenen werd bijna 89 miljoen betaald. Vandaag worden nog zo'n duizend spullen via internet geveild. Het weer vanuit het noordwesten steeds meer buien met kans op hagel en onweer. Vanmiddag wordt het in het zuiden grotendeels droog. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. De politie heeft snelheidscontroles aangekondigd op de A7 op de afsluitdijk. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunette en Venendaal. En op de A76 in het zuidoosten van de land tussen de Belgische en de Duitse grens.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 Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Dex TV, op kanaal 45. ZFM. MUZIEK ZFM wenst je fijne dagen. if I didn't sing. I get a little stressed out every now and then. Problems come and problems go, going, I'm around here.